Vijf uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Op de internationale luchthaven van Almaty in het zuidoosten van Kazachstan is een vliegtuig neergestort. Het gaat om een toestel van Back Air met 100 passagiers en bemanningsleden aan boord. Volgens de luchthaven zijn tenminste 9 mensen om het leven gekomen. Een onbekend aantal mensen zou het ongeluk hebben overleefd. Volgens lokale autoriteiten verloor het toestel direct na het opstijgen hoogte en vloog tegen een gebouw. Back Air vliegt vooral met Fokker 100 toestellen de meeste daarvan zijn meer dan 25 jaar oud. Het aantal jongeren dat voor een zwaar vergrijp is doorverwezen naar bureau HALT... is in zes jaar tijd bijna verdubbeld. Dat meldt NRC op basis van cijfers van het bureau. In 2014 was 13 van de doorverwijzingen naar HALT betrokken bij zware misdrijven. Dit jaar gaat het om bijna 25 Het totale aantal doorverwijzingen naar bureau HALT is de afgelopen jaren juist gedaald. Van bijna 17.000 in 2014 naar ruim 14.000 dit jaar. Bureau HALT is verantwoordelijk voor het bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit... en is vooral bedoeld om gedrag te veranderen zonder dat jongeren een strafblad krijgen. Opnieuw vertrekt er een hoge functionaris bij vliegtuigbouwer Boeing. Michael Lutik was verantwoordelijk voor de juridische afwikkeling... van de neergestorte 737 MAX-toestellen. In een jaar tijd verongelukten twee toestellen van het type 737 MAX. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven... Softwarefouten in het besturingssysteem bleken in beide gevallen de oorzaak. Eerder deze week stapte topman Dennis Mulberg al op vanwege de problemen. Oud-nieuwslezer Fred Emmer is overleden. Hij was in de jaren 70 en 80 een van de bekendste gezichten van de Nederlandse televisie. Emmer nam in 1987 afscheid van het NOS Journaal... maar werd jaren later nog steeds genoemd als een van de populairste journaalpresentatoren. Fred Emmer is 85 jaar geworden. Het weer. De dag begint met kans op mist, maar het blijft wel overal droog.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 But God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking hard so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road. i so fed up of this shit. I done planned for the boat ride.